Goedemiddag, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Duitsland mag je straks misschien legaal een jonko draaien. De regering wil de productie, verkoop en het gebruik van cannabis toestaan. Nu kan je nog worden opgepakt als je een joint opsteekt. Maar als de plannen doorgaan mag je in Duitsland straks 30 gram wiet op zak hebben. Dat is zes keer zoveel als hier in Nederland. Er moeten ook winkels komen waar je het spul kan kopen, een soort koffieshop dus. De regering hoopt zo dat drugscriminelen zo hun handel afpakken... en meer invloed hebben op de kwaliteit van de wiet. Deze Duitsers vinden het een goed plan. Wat is voor ongeveerlijk halte solange man erwachsen is. Ich bin auf jeden Fall dafür. Ik denk dat het schon äh, längst überfällig is. Had al veel eerder gemoeten, zegt deze jongen. Er zitten nog wel wat haken en ogen aan. De regering zegt dat ze niet zeker weten of het plan helemaal voldoet aan de regels van de EU. Bij werkzaamheden onder de water bij de afsluitdijk is deze morgen een duiker vastkomen te zitten. Andere duikers wisten hem uiteindelijk te bevrijden. De man is door ambulancepersoneel aan zijn verwondingen geholpen. Hoe hij vast heeft kunnen komen zitten is niet bekend. Er komt geen Feyenoord City. De hoogste rechter van ons land heeft de streep gezet door het plan voor een nieuwe woonwijk in Rotterdam. Er zouden 3700 huizen worden bijgebouwd. Een flinke tegenvallen voor de stad, legt deze verslaggever van Rijnmond uit. In de komende 20 jaar moeten er zeker 30 tot 40.000 woningen in Rotterdam bijkomen. Ja, daar was dit plan belangrijk voor. Er is gekeken op verzoek van de gemeente van kunnen we dit dan qua woningbouw door laten gaan. Maar de Raad van State zegt ja, dat kan niet. Ja, hoofdreden hiervoor is dat er nog een gat van 50 miljoen euro in de begroting zat. In Nepal hebben ze het helemaal gehad met influencers die alles doen voor het perfecte plaatje. Die maken ze dan bij heilige beelden of tempels. They can use photo sometimes, yeah, but not the TikTok. And the people are sometimes the whole crowd people also do the TikTok. They disturb the people walking here, the worshipping here. Sommige TikTokkers doen zelfs een bekend dansje bij de tempel... en dat moet echt afgelopen zijn, zegt deze gids... want ze storen de mensen die er aan het bidden zijn. Wie toch een dansje waagt, krijgt een boete. En dan het weer. Eh, we krijgen een zonnige middag met hoge temperaturen, een graad of 19. Morgen wat meer wolken, ook af en toe een bui bij zo'n 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 25 kilometer file.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 We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. Let's just kiss and say goodbye. I had to meet you here today. There's just so many things to say. Please don't stop me till I'm through This is something say goodbye. Many months have passed us by. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you Dit waren volgens Man in the Mirror van Michael Jackson... en A Kiss and Say Goodbye van de Manhattans. Muziek door de jaren heen. Saxofonist en zanger Adam Spoor is terug met muziek van en verhalen over Dizzy Gillespie en Frank Sinatra... bij Muziek door de jaren heen. Gratis deelname, inclusief koffie, thee en wat lekkers. Aanmelden kan bij l.oudendijk.plus.zandvoort.nl l.oudendijk.plus.zandvoort.nl of bel met 06 338 03279. 06 338 03279. En het is vrijdag 4 november van half 11 tot 12 uur. De locatie, de bovenzaal van de Blauwe Tram. En schrijf ook alvast 16 december op.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 Omdat de combinatie van het raadswerk en haar bestuurfunctie niet goed valt te combineren... legt ze haar taak als Zandvoorts volksvertegenwoordiger neer. Door dit vertrek van de nummer 2 van de lijst... komt er een raadzetel vrij bij de VVD Zandvoort... De fractie heeft besloten om buitengewoon raadslid Siska Nederlof door te schuiven. Zij zal de vrijgekomen raadzetel naast Sven Drommel gaan invullen. De volgende is I'll Be There For You, de Rembrandts. Dit was Ilse de Lange met Incredible. Het college heeft de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen... met de vroegtijdige beëindiging van de erfpacht van Manege Ruckert... aan de Heimmanstraat. Daarmee zou de weg worden vrijgemaakt om er, vooruitlopend op een definitieve woningbouwplan, voor een periode van minimaal 10 jaar tijdelijke jongerenhuisvesting te realiseren. De erfpacht voor de manege Ruckert liep nog tot half november 2027. Toen duidelijk werd dat de gemeente niet bereid was om die erfpacht te verlengen... heeft de eigenaar verzocht om de erfpacht voortijdig te beëindigen. Er is nu overeenstemming bereikt over de condities en de voorwaarden van beëindiging van de erfpacht op uiterlijk 1 januari 2023. Als de raad ermee instemt, zal de gemeente een vergoeding van 400.000 euro aan de eigenaar van de manege betalen voor de aanwezige opstallen en nog eens 241.000 euro vrijmaken voor de sloop en het bouwrijp maken van het terrein aan de Heimelstraat. De kosten die gemoeid zijn met de vergoeding voor de opstallen, de sloop en het bouwrijp maken van het perceel wegen ruim op tegen de wens voor de versnelde woningbouw. Zo staat te lezen in het collegebesluit vooruitlopend op het opstellen van stedenbouwkundige visie... in aanloop naar de definitieve woningbouw... heeft Prewonen aangegeven bereikt te zijn onderzoek te doen... om tijdelijke huisvesting voor jongeren op de locatie van de manege te realiseren. Met de tijdelijke huisvesting kan het aanbod van sociale huurwoningen voor jongeren tot 28 jaar worden verruimd. Geacht wordt aan een 30 tot 40 woningen en het benodigde perceel krijgt prewonen kosteloos in gebruik. Je zou moeten weten hoe benauwd ik het soms krijg Van alle dagen dat ik mezelf niet kan zijn Ik sta in de regen maar verkoop ze zonneschijn Oeh laat me vrij Iedereen praat alsof ze weten wie ze zijn Ik zie het nog steeds niet als ik in de spiegel kijk Ik heb alles gegeven maar ik hoorde nergens bij En toen zag ze mij Ik weet nog goed dat ze zei Stop met doen alsof Oh, ik voel het nog Ze liet me zien Ze laat me zijn Alle schone schijn die gaat aan haar voorbij En ze heeft me lief met het briefje in me zak. Het is zo lang geleden dat ze deze aan mij gaf. Vier kleine woorden staan geschreven in mijn hart. Maar ik lees elke dag. Stop met Ze liet me zien, ze laat me zijn. Oh, de schone schijn die gaat daarna voorbij. En ze heeft me lief Lucetta Rosemarie Francenero, geboren in 1937, bekend geworden als Connie Francis, is een Amerikaanse zangeres die haar grootste succes behaalde in de 50 en 60 e jaren van de 20e eeuw. Connie Francis stamt uit een Italiaans immigrantengeslacht. Al op jonge leeftijd viel haar muzikale talent op. Haar vader stimuleerde haar om te proberen een carrière in de showbusiness te krijgen... Al snel leerde zij accordeon spelen en kon daardoor een plaats krijgen in de Amerikaanse televisieserie Startime. In de tijd had Frances ook een relatie met een later eveneens beroemde zanger Bobby Darin, ook van Italiaanse afkomst. In de periode van 1958 tot 1963 was Connie Francis de populairste popzangeres ter wereld. Zij scoorde zij in Amerika drie nummer 1 hits, in Engeland twee en in Duitsland vier. In die landen had zij daarnaast nog talloze andere top 10 noteringen. Ook was zij zeer populair in onder andere Italië, Spanje, Japan, Indonesië, de Filipijnen, Maleisië, Canada en Mexico. België en Nederland en de Scandinavische landen. Zij heeft opnamen gemaakt in 15 verschillende talen en verkocht tientallen miljoenen platen. Hier is Connie Francis met My Happiness. Evening. shadows make me blue. that you settle down, that you couldn't fight it I had hoped you'd see my face And that you'd be reminded that for me It no. And stay.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 Vandaag zijn jarig, Sarine Wiegman een Nederlandse trainster en voormalige voetbalster. En Serena is geboren in 1969. Ze wordt dus vandaag 53 jaar. Humberto Tan, die is geboren in 1965 en die wordt dus vandaag 57 jaar. Dan hebben we Dotan Harpenau. En wie is Dotan Harpenau? Dat is een Nederlandse singer-songwriter onder de naam Dotan. En Dotan die werd geboren in 1986 en die wordt dus vandaag 36 jaar. Begin 2010 tekende hij een contract bij de Amy Group. Dit resulteerde in opnames van zijn debuutalbum Dream Parade in Los Angeles dat hij uitkwam in 2010. De eerste single van het album was een nummer This Town. Daarmee verkoopt radiostation 3FM hem tot 3FM Serious Talent. In single werd op 27 maart uitgeroepen tot 3FM Mega Hit. De tweede single, Where We Belong, werd gekoppeld aan een campagne van Amnesty International... waarvoor hij naar Nigeria ging om het op te treden. Op 17 april 2012 verzorgde hij het voorprogramma van Senator Corner in Paradiso... Op 31 januari 2014 kwam zijn tweede studioalbum Seven Layers uit. Dat werd gepresenteerd in Paradiso. Dit betrof een eigen productie. Het album kwam binnen op nummer 2 van de album Top 100. De eerste single ervan was Vol. Als tweede single van zijn album werd Home uitgebracht... dat door Koen en Sander werd uitgeroepen tot Super Crazy Turbo Top Hit.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 it all Dit was Celine Dion met That's the Way It Is. En de volgende is Time After Time, Cindy Lauper. helaas is dit het einde van deze lunchroom op de woensdag. Volgende week woensdag ben ik terug op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort.